spoedige start. Mark Hokker met het NOS Journaal. Pausvluchtelingen die de gevaren trotseren op de routes naar een veilige plek... en de slachtoffers van bombardementen op Syrische steden zoals Aleppo. Volgens Franciscus is kerstmis gegijzeld door materialisme. Er mag wat hem betreft wat meer nederigheid zijn in een wereld... waar cadeaus en feesten vaak op de eerste plaats komen... De veiligheidsmaatregelen in en om de Sint-Pieter waren extra streng... Zo'n 10.000 belangstellenden moesten door controlepoortjes voor ze naar binnen mochten. Later vandaag zal de paus zijn traditionele kerstboodschap uitspreken. Hij doet dat om 12 uur vanaf het balkon van de Sint-Pieter. Bij een autoongeluk in Groningen zijn twee inzittenden om het leven gekomen. De auto met in totaal vier mensen kwam rond half tien in het water terecht. Twee slachtoffers zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Pas nadat de auto boven water was getakeld konden de hulpdiensten bij de twee andere inzittenden komen. Zij konden niet meer worden gered. Alle wintersporters die vastzaten in een skilift in Noord-Italië zijn gered. Zo'n 130 mensen zaten tijdens kerstavond vast in de gondelbaan bij Bruil Cervinia. Ze moesten via touwen afdalen naar de skipiste. rond middernacht zijn de laatste wintersporters vervolgens met sneeuwscooters naar het dal gebracht. De Amsterdamse kok Martin Bleuten, bekend van het regionale tv-programma Van Zux Dus, is overleden. Bleuten werd ook wel de eurokok genoemd, omdat hij gerechten bereidde voor mensen met weinig geld. De regionale omroep NH omschrijft hem als grof gebekt, maar altijd eerlijk en recht voor zijn raap. Martin Bleuten leed aan longkanker, hij was 70 jaar. Het weer, het wijd vannacht stevig en vrijwel overal valt enige tijd regen. Het blijft een graad of 8.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 radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. As children, we believe the grand. come on. en stuur u allemaal fijne dagen.